Freddy van met het NOS-journaal. Omroep BNN-Vara geeft de auteursrechten van de documentaire Jesse terug aan de producent en de maker. Die kunnen dan zelf bepalen wat er met het materiaal gebeurt. De omroep krijgt in ruil het bedrag terug dat ze in de productie van de film heeft geïnvesteerd. BNN-VARA gaat de documentaire over GroenLinks-leider Jesse Klaver volgende week niet uitzenden, omdat er veel kritiek was. Die kwam erop neer dat de maker, Joey Boink, niet objectief is. Hij was voor GroenLinks actief tijdens de laatste verkiezingscampagne. Sommige politici van andere partijen noemden de film zelfs een reclamespot. Het commissariaat voor de media wil van de omroep informatie over de totstandkoming van de documentaire. Homo's uit Tsjetsjenië krijgen voortaan bijna automatisch asiel in Nederland. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft aan de Tweede Kamer dat in Tsjetsjenië sprake is van systematische vervolging van LHBT'ers. Hij spreekt over ongeremde homohaat en zegt dat LHBT'ers het risico lopen om te worden vermoord, ook als ze Tsjetsjenië eenmaal uit zijn. Tsjetsjenen krijgen daarmee een aparte status, want LHBT'ers uit de rest van Rusland blijven een gewone risicogroep. En de Japanse vicepremier Aso heeft weer stof doen opwaaien met een opmerking over de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een seminar over politiek zei hij dat Adolf Hitler niet deugde, maar goede bedoelingen had. Er stak een storm van kritiek op in Japan en daarbuiten. Daarop trok ASO zijn woorden terug en zei hij... het mag duidelijk zijn dat ik Hitler extreem negatief beoordeel... en dat zijn motieven verkeerd waren. Maar het is niet de eerste keer dat ASO zulke uitlatingen doet voor zijn aanhangers. Een paar jaar geleden suggereerde ASO dat Japan het voorbeeld in een bepaald geval van de nazi's moest volgen. En ook toen corrigeerde hij later zijn woorden. Het weer, het ruikt overal bewolkt. Vanavond regent het overal. Morgen trekt de regen de loop van de dag weg. Smiddags breekt de zon door. Valt nog een enkele bui. Het wordt 18 of 19 graden. Dit was het. En... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat nog één file. Op de A1 Amsterdam tussen Muiden en Diemen Noord. Drie kilometer door een ongeluk. Er is één rijstrook open. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. je luisteren naar Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist en eh, zoals je van mij gewend bent... de meest komt met thema rock, blues, reggae. Eh, ja, een avond vol met Twentse accenten. Ik weet het allemaal niet meer, maar... Vanavond is even iets nieuws, want... Eh, er is een, een hoop gebeurd de afgelopen jaren qua muziek en de oude muziek die, eh, die blijft allemaal een beetje hangen, een beetje achterwege. En ik vind het persoonlijk jammer. Dus ik heb hier en daar wat visjes op gegooid en zo weinig wat gevangen ook. En eh, de respons die ik daarvan kreeg, eh, ja, die was heel positief. Men was blij dat men weer eens een keer muziek hoorde uit, uh, ja, uit de periode van 20, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden. Toen was ik nog jong en onbedorven, beste <laughs> luisteraars. We gaan deze avond dus vullen met ja, wat oudere muziek, zeg maar. En alles onder eh, den titel Toen was geluk nog heel gewoon. zo lang geleden. Coat en wie voor het eerst op de tv. Trees swaying in the summer breeze, showing off their silver leaves as we walked by. Soft kisses on a summer's day, laughing all our cares away, just you and of summer nights, gazing at the distant lights in the starry sky. They say that all good things must end someday. Autumn leaves must fall, but don't you know? say goodbye to you. Wish you didn't have to go. No, no, no, no. And when the rain beats against my window pane, I'll think of summer days again. you know that it hurts me so to say goodbye to you? Wish you didn't have to go. No, no, no, no. And when the rain beats against my window pane, I'll think of summer days again Een Summer Song van eh, Chad en Jeremy. Ik heb hem, eh, de vorige keer heb ik hem eigenlijk voor de eerste keer gedraaid. En er waren dus mensen die zeiden van... Ja, maar wie zingt dit eigenlijk? Want we kenden dit nummer wel, maar we kenden hem eigenlijk ook niet. Nou ja, bij deze dus Chad en Jeremy. En zijn ouders het nummer helemaal niet, geloof ik. Nee. Maar goed, we gaan eh, gezellig verder. Ik heb er wel een huishoudelijke mededeling, want dat is, dat is weer nieuw... wat ik eigenlijk ook in wil voeren, want... Ehm, ja, de band tussen ZFM eh, Radio, ZFM Zandvoort en de luisteraars... Eh, die is al hartstikke goed en die kan er gewoon beter. En ik heb zoiets van, eh, praat gezellig mee. Wil je een verzoekplaat aanvragen of wil je een verhaal kwijt? Of, het maakt me niet uit eigenlijk. Het gaat om de gezelligheid, het gaat om het... Ja, <laughs> En toen was het geluk nog heel gewoon. Dus kijk maar wat je doet. Je kan altijd bellen. 023 5730 393. En dan even een keer eh, voor degenen die dus geen echo-apparaat hebben. 023 573 0393. dit brengt je toch een beetje terug naar de zeezenders. Hè? Dat je toch denkt van... Uh, hè, s'avonds luisteren, want overdag ging het gewoon soms best wel moeilijk. Maar s'avonds luisteren naar de zeezenders. Naar Veronica, naar Noordzee, naar Mi noem het maar op. I love the en dan genieten van deze muziek. And the way the sunlight plays upon her hear the sound of i the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good, good, good vibrations. softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Good vibrations by my Excite. dat moet toch niet gekker worden dat er wordt gevraagd om de bitterballen. Eh, mensen, kom op, alsjeblieft. Hé, ik wil dat je er alleen praat, moet je zelf weten, maar toch geen bitterballen.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 Dat, uh, dat wordt gevraagd en het wordt gedraaid. Toen was geluk nog heel gewoon mensen. Waiting on the Friend, de Rolling Stones. Ja, natuurlijk, die mag niet ontbreken in deze lijst natuurlijk. Het blijft een geweldig mooi nummer. Ah, ze hebben nog veel meer mooie nummers, maar dit is ook niet de laatste uitzending.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 Tijdens het programma Toen was geluk nog heel gewoon. Ik kan me nog iets herinneren van vroeger. Ik was nog, eh, nog klein en uh, ik kan me nog herinneren dat ik zaterdagavond in op mocht blijven. Ik mocht even op de bank zitten en ja, totdat vader zei vooruit naar bed. Dat is weer een ander liedje trouwens. Maar um, er mochten wel te kijken naar, naar een serie en dat ging over een familie, een muzikale familie. En eh, ja, ik, ik, dacht dat ze, dat ze echt bestonden, dat het echt artiesten waren. En dat bleek maar één ervan die bleek eh, dus echt een artiest te zijn. En de rest, eh, ja, die deden wat, geloof ik. <laughs> Maar bij elkaar leek het toch heel wat. En in mijn beleving was dat de, meest muzikale familie van, ja, van de wereld op dat moment.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 En daar heb ik geen antwoord op gekregen. Dus ja, ja dan gaan die bitterballen weer naar mezelf toe. En ik word al als een verrekindje. Ja. <laughs> maar dat was inderdaad de Patrick's Family. En de zanger daarvan was David Cassidy, als ik me niet vergis. Dat was ook de enige zanger die echt kon zingen, geloof ik. En eh, ja, de rest, dat, eh, ja, dat hebben ze er maar ingeplakt en opgetuned en, eh, en zo. En, heel af en toe dan kom je op internet en wel eens, wel eens van die dingen tegen... dat je eens kunt zien hoe die mensen er nu uitzien. Nou, ik geloof dat er nog maar eentje van leeft of zo, een hele familie. En moet je maar eens kennen kijken. Hè? De, de Story of the patrick's Family, dat, dat is makkelijk te vinden, zeg maar. We gaan eventjes naar België toe. like a rainbow. Sways while she glows. Moves like a river. her heart away. She's taking it all. Someday I'll make her mine. Yeah, you look into her angel eyes. The generate sun will rise and love will shine. When she goes na na na na na na na na, colors will keep on turning, shimmering by. away, holding your hand someday like lovers do. Oh, you hesitate another while, showing her magic smile and dreams come true. When she goes na na na na na na na, na. colors Ja, uit België de radio's. En eh, ja, de, insiders en outsiders trouwens ook al, die weten het ook allemaal wel. Eh, het was een band van, eh, die stond onder ja, de bestierende leiding van Bart Peters. En Bart Peters, die kennen jullie natuurlijk allemaal als presentator. In Nederland was hij ook ja, wel aardig bekend. Ik kom nog eventjes terug op het feit... <laughs> op de Partridge Family. Ja, er was inderdaad iemand die zei gelijk al... terwijl ik zei van, ja, oké, goed, wie is die zanger? Toen werd er al gelijk ingetikt getikt eh, David Cassidy. Maar goed, eh, ik heb met gemak 22 eh, apps openstaan om iedereen te kunnen beantwoorden. Nou ja, eigenlijk is dat niet, niet, niet mogelijk. Maar goed, degene die, die dus zei, ja, David Cassidy. Het is inderdaad David Cassidy, zoals ik al, al eerder zei. En je had dan de Patrick's Family. En in die jaren had je Zwiebertje. In die jaren had je... Had je toen was geluk heel gewoon. En wat weet je eigenlijk van 1971? you, my tea turned cold. But it didn't matter anyhow, cause the tea was old. Past the edge of my cup, I look through the window. But there's little sea, just the raindrops and me. Oh, it ain't easy you see. In my room, it's quite a mess. How I miss you, you'll never guess. And the people on the sidewalk, I just let them talk. You always love to see them walking past our door. You love the snowflakes in the winter and so much more will that summer of 69. simple ways late summer of 71. Ja, Greenfield en Cook. En daarvoor hoorde je Bolland en Bolland. En ja, het, gebeurt wel eens dat ze, dat ze door elkaar worden gegooid, zeg maar. Dat ze zeggen van ja, maar dat is nummer van Bolland naar Bolland. Terwijl het Greenfield en Cook is. Ja, ik kan er geen koekjes meer van maken. Nou, echt niet. Ik, eh, ik wijd mij maar eventjes eh, ja, de andere kant op, denk ik. Ja, Norman Greenbaum. En dat nummer is al een paar keer gecoverd en weer opnieuw uitgebracht. En weer, weer geblokkeerd en geboycott. En noem het maar op. Het kon allemaal. En ja, eh, echte muziek blijft altijd terugkomen. En daar ben ik zo blij om. En als ik daar zelf ook iets aan kan <laughs> bijdragen, dan doe ik dat natuurlijk. Stukje Nederlands. kristallen, kometen, manen en planeten. Ah, alles draait om mij. En door de witte wolken poort tot diep, onder de golven poort mijn vuur, mijn liefde zich in de aarde. En bij het water speelt een kind, en alle schelpen die het wind gaan blinken ik hou van je warmte op mijn gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand. Ik heb je lief ik scheur de rotsen met mijn stalen, verhoogde meren. In de dalen en onweersluchten doe ik vluchten aan als de regen valt er als je nog wat wacht. Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn, alleen met jou stralen in het hemelblauw. Ik heb je lief, zo lief. ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven. In mijn armen van sterren weten ik het verre aan, het noorden. Ik ben het leven en de dood in vuur en liefde in alle tijd. Mijn kind, ik troost je, kijk omhoog, vandaag span ik mijn regenboog. Die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon. Ik heb je lief, zo lief. Ja, pastorale Ramses Shaffi en Lisbeth List. Ja, Ramses Shaffi, een markante man, icoon. Een lichtend voorbeeld, een vrijdenker. Een man die hield van het leven. En dat doe ik ook trouwens. Ja! Kom jongens allemaal even staan. Ja! Het is met de kop geslagen, geloof ik. <laughs> We gaan richting de klok van 9 uur. En ehm, ja, er nog een uurtje te gaan. Ik hoop dat het aanslaat. Aan de berichtjes en alles te zien wel. De telefoon bleef akelig rustig. Ik weet niet of hem de telefoon betaald heeft trouwens. Maar eh, ja, ik, eh, ik hoor wel, eh, ik hoor wel de deurbel. Maar nee, ik hoor niks. Helemaal niks. Jammer. Eventjes tot aan de klok van 9 uur, eh, Burt Kemvet. African Beat, ja, je kent het natuurlijk ook van Efteling. En ineens ben je een lely, ja. Wie heeft dat nou niet gedaan als kind? ik word hier zo vrolijk van, hè? Krijg jij geen slaap, Willem? Nee, ik niet. Nee. Ja, ik zie nieuwe luisteraars erbij trouwens van uh, het bedrijf Werk voor Werk.